Mark Visser met het NOS-journaal. De EU heeft nieuwe regels voor die moeten burgers beter beschermen. Internetbedrijven die de regels overtreden worden strafbaar. Burgers krijgen het recht om vergeten te worden, zoals het in Brussel wordt genoemd. Alles wat ze op sites als Hives en Facebook publiceren, ook op foto's, moet kunnen worden verwijderd. Verder moeten datalekken, waarbij privacygevoelige gegevens op straat terechtkomen, worden gemeld. Bedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen tot 2% van hun jaarlijkse omzet. Het Europees Parlement moet het voorstel nog goedkeuren. Het is de bedoeling dat de regels voor alle EU-lidstaten gaan gelden. Een inspecteur van het politiekorps Brabant-Noord is ontslagen. De man van 58 was een tijdlang hulpofficier van justitie, was helemaal niet bevoegd voor die functie. Ter geleden kwam aan het licht dat hij een certificaat had vervalst. Het korps Brabant-Noord verwijt de inspecteur daarom zeer ernstig plichtsverzuim. Op een school in Helmond is een jongen van 13 ernstig gewond geraakt. Een medescholier gooide tijdens een ruzie een schaar naar zijn hoofd. jongen van 14 die de schaar zou hebben gegooid is aangehouden. Omdat hij minderjarig is, zit in afwachting van het onderzoek thuis. Tennisser Novak Djokovic staat in de halve finale van de Australian Open. De Serviër versloeg de Spanjaard David Ferrer in drie sets 6-4, 7-6 en 6-1. In de halve finale ontmoet Djokovic vrijdag de schot Andy Murray. De andere halve finale gaat tussen Roger Federer en Rafael Nadal. dat betekent dat de vier best geplaatste spelers hun plaatsing allemaal hebben waargemaakt. Dan nog het weer. Van het westen uit wat regen of motregen. In het oosten en noordoosten droog. Het is 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam een korte file op de A1 naar Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Muiderslot 2 kilometer. Twee rijstroken zijn tijdelijk dicht, want er liggen daar wat auto-onderdelen op de rijbaan.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 Dus, dat Moet je naar het toilet? Nee, nee, P-E-A-C-E. E, vrede. Twee vingers de lucht in. Peace, man, zei jij. Nee, peace? naar het toilet. Three days of peace and music. Oké. Oh, dat bedoel je. Ja. Ja, ja. Goed. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, dames en heren. Eh, hoe gaat het met u? Eh, ja, met, goed. Ons, eh, met ons wel goed, denk ik. Ja, eigenlijk wel. we hebben een beetje besloten om de komende uitzendingen van de vinyljaren ons dus een beetje te gaan bezighouden met allerlei festivals. Waarvan dan natuurlijk ook platen te, eh, te, koop zijn geweest. Ik heb vandaag eh, beginnen maar met de moeder alle festivals. De LP's zijn niet in al te beste conditie, als ik eerlijk ben. Maar goed, dat gekraakt. Dat, dat eh, mag ook wel. mag, hè? Mag ook wel. Ja, die platen zijn echt grijs gedraaid ja. bij mij. Vooral in de tijd natuurlijk in mijn discotheekverleden in uh, Zandpoort had ik ze altijd mee. En ja, daar zijn ze niet beter van geworden. Wij nemen u mee terug naar het weekend van 15, 16 en 17 augustus 1969, dames en heren. Toen ongeveer 500.000 mensen zich bevonden op een weiland eh, van de eh, Amerikaanse melkveehouder Max Jasger. bij het stadje Bethel in de staat New York. Ongeveer zo'n 60 kilometer van Woodstock af. En waarom het festival dan niet Bethel heet, maar Woodstock, dat is me nog niet geheel duidelijk. Maar het stadje Woodstock lag er eh, dus uh, ver vandaan, een kilometer of 60. Ehm, en die, die melkveehouder, die woonde dus in Bethel. Of even daarbuiten zelfs. En die had een, een weiland natuurlijk. En dat weiland werd beschikbaar gesteld eh, voor dat driedaagse legendarische popfestival. Waar echt alles wat een beetje meetelde in de popmuziek van eh, die tijd uh, optrad. Er is een film van gemaakt, er is een LP van uitgekomen. Het merkwaardig is alleen dat een heleboel mensen die wel hebben opgetreden op het Woodstock Festival niet voorkomen op, in film en platen. Zoals bijvoorbeeld Janis Joplin. Die is er wel degelijk geweest. Maar heeft daar niet opgetreden. Uh, er zijn ook heel veel mensen geweest die, eh, die daar wel gevraagd zijn, maar die het weigerden. Ze hebben ook nog zelfs, zelfs nog geprobeerd om de Beatles daar te krijgen. Eh, en ook dat ging dus niet lukken. John Lennon zei, ik wil alleen daar komen spelen als Yoko Ono met haar Plastic Ono Band ook mag. Nou, dat zag de organisatie dan net weer niet zitten. Dus kwam John Lennon ook niet. Ehm en zo zijn er natuurlijk nog heel veel eh, andere eh, verhalen over dit festival. De LP bevat dus lang niet alle performances, alle dingen die er, eh, die er geweest zijn. Maar wat er wel op staat is desal wel te plus. Dus toch de moeite waard. En we gaan gewoon de highlights uit dit album, de original soundtrack... die gaan we natuurlijk wel draaien. En er komen dus artiesten voorbij als The eh, Who, Joe Cocker, Ten Years After. Santana natuurlijk, vooral niet te vergeten. Sly and the Family Stone. Eh, Crosby, Stills, Nash and Young. Eh, kortom, een bunch aan artiesten. Een verzameling die er echt wel wezen mag. Ehm... We gaan niet chronologisch of zo. We kijken wel hoe we het precies indelen. We beginnen in ieder geval... Ehm, we beginnen in ieder geval... In ieder geval met, het begin. Met het begin. <laughs> met de heer John F. Sebastian. Sebastian. Sebastian. Sebastian moet je natuurlijk zeggen. Eh, John F. Sebastian uh, was die tijd wel een grote jongen. Hij trad daar solo op. Hoewel hij eigenlijk beroemd is geworden met zijn Love in Spoonful. Maar die waren er niet. Hij was er wel solo. En we gaan eh, zijn hij opent op de LP, niet in de film, maar hij opent in, op de LP in ieder geval wel met het nummer I Have a Dream. En sorry voor de kraak. had a dream last night. What a lovely dream it was. I dreamed we all were alright Happy in a land of ours Why did everybody laugh when I told them my dream? I guess they all were so far from that kind of scene the song last night. What a lovely song it was. I thought I'd hum it all night. Unforgettable because all of the players were playing together and all of the heavies were light as a feather. All I'll remember is a feeling tomorrow, but as I recall, the rest will just follow. I had a dream last night what a lovely dream it was I dreamed we all were alright Happy in a land of ours What a lovely dream it was What a lovely dream Ja, hoewel er oorspronkelijk bij dit festival 200.000 mensen werden verwacht, eh, liep het eh, na een tijdje liep het gewoon zo verschrikkelijk uit de klauw. Eh, er stonden files, er stond van alles. het verkeer liep vast, je kon er bijna niet komen. En op een gegeven moment hebben ze toen maar besloten <laughs> dat het allemaal helemaal fout dreigde te lopen. Ook met kaartjes, kaartjescontrole of toegangscontrole. Daar hebben ze op een gegeven moment gezegd, nou laten we er maar een vrij festival van maken, vrij toegankelijk. En dat hoor je ook eh, in de film dat ze dat zeggen. It's a free concert from now on. En eh, dat betekent dat ze toen maar gestopt zijn met controleren. En toen waren er eens 500.000 mensen. Ehm, dat heeft natuurlijk tot gevolg gehad dat het festival zich, op zichzelf geen stuiver heeft opgebracht. Maar dat is ruimschoots, ruimschoots toegemaakt, eh, goed gemaakt. Um, door de verkoop van de LP's die er waren. Prachtige drie LP-sets was het zelfs. Eh, de film natuurlijk heeft gigantisch opgebracht. En ook nog allerlei remakes, want er zijn later nog wat spin-offs geweest. Eh, de Lost Tapes of Woodstock of zo, weet ik veel. Eh, of Lost Performances, dus, dus die optredens die officieel nooit zijn uitgebracht, zijn wel later nog eens op LP's uitgekomen. Kortom, het is nog steeds een, een verschrikkelijke hype, dat hele festival. Er zijn ook diverse... Eh, eh, remakes geweest, eh, jubilea, uh, onder andere in 2009 nog. In 1994 is er nog een, een spin-off geweest. Maar in ieder geval, ach, het is toch allemaal interessant. En we gaan vrolijk verder. Weet je wat ook grappig is, wat er allemaal gebeurd is? Oh ja, er zijn doden gevallen. Drie doden? Ja, er zijn, twee baby's geboren, vier vrouwen hadden een miskraam. Ja. En die doden, dat was mooi. Eentje was in slaap gevallen en overreden door een tractor. Ja. Andere een overdosis heroïne. Ja, en eentje die <laughs> is gestorven aan een gesprongen blinde darm. Ja, dat allemaal is er gebeurd. En dus daarom zeiden ze ook, het is een complete gemeenschap. Er zijn doden, er zijn geboortes, er zijn miskramen. Dus alles is er gebeurd. Eh, alles is er gebeurd. Er is zelfs nog een, hamburger hamburgertent <laughs> in, brand gevlogen, <laughs> geloof ik. Kortom, alles was mogelijk. Goed, we gaan door met Can't Heat. Eh, in de film eh, de film opent zo ongeveer met dit nummer. Maar dan de studioversie. Eh... Die, eh, dus de versie die op de LP staat zit niet in de film. Want de film hebben ze de studio-opname ervan gebruikt. Eh, van dit nummer van Canned Heat. met onder andere een meneer die heette Alan Clark. De zoveelste. Daar zat er ook een met de Hollies. En we hebben natuurlijk onze eigen Alan. Maar, die, oké, maar er zijn heel wat Clarkjes. Deze Alan Clark is ook weer veel te vroeg overleden. En dat betekent ook eigenlijk min, of meer een beetje het einde van... Ehm, Kent Heat. En Ken, eh, de, Alan Clark was die man met dat hele hoge stemmetje. Onder andere When On The Road Again. Eh, dat hebben ze ook tijdens Woodstock gespeeld. Maar dat staat natuurlijk niet op ehm, deze plaat. We gaan luisteren naar Going Up The Country. Maar nu de live versie. Hier is Kent Heat. Gotta get going, I stay along now. Cause I'm tired of the way I've been dogged around Going Up Country. Nou, dan gaat hier de artiesten die dus optraden op Woodstock in alfabetische volgorde waren dus eh, Joan Baez, de Band, Blood, Sweat and Tears... Ja, dat is zelfs ook. Ja, ja. Zijn, daar zijn geen opnames van. Heb ik tenminste nooit gehoord. Paul Butterfield Blues Band, Kent Heat, Joe Cocker, Country Joe and the Fish. Creedence Clearwater Revival heeft er zelfs opgetreden. Crosby, Stills, Nash Young. The Grateful Dead. Arlo Guthrie, Tim Hardin. Eh, de Keith Hartley Band, eh, Richie Havens, Jimi Hendrix, The Incredible String Band, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Melanie, zijn ook genoeg opnames van, eh, Mountain, Quill, ja, het goed. Ja, Quill. Santana, John Sebastian, Shanana, Ravi Shankar zelfs. Met zijn Indiaanse eh, sitar muziek. Sly and the Family Stone. Eh, Bert Sommer, nooit van gehoord. Sweetwater, Ten Years After, The Who en Johnny Winter. Nou, dat was dus een ontzettende lijst. En lang niet al die artiesten staan, zitten in de film. Of daar zijn opnames van. Het is wel bekend dat bijvoorbeeld Joe Cocker... Eh, vorig jaar geloof ik, als ik eh, me niet vergis... Ehm, Joe Cocker vorig jaar eh, een, een, cd heeft uitgebracht met zijn complete Woodstock set. Want op de LP staat maar één nummer van hem. Maar hij heeft daar natuurlijk een hele set gespeeld. van een half uur, drie kwartier, uur misschien wel. En die is, als ik het goed onthoud, heb, vorig jaar op, uitgebracht op cd. De complete Woodstock set dus van Joe Cocker. We gaan nu verder met een rock'n'roll die een eh, heel oud nummer uit het rock'n'roll tijdperk eh, tot leven brachten. En eh, als je de film goed ziet was dat een, fantastische act met heel veel gespring en heel veel dans en heel veel toestanden. het is echt pure oude rock'n'roll wat je nu hoort. En dat heet Ed de Hop. En de band die je gaat horen is Shanana. Als je dat ziet op zo'n foto die in de oh. hoek staat, dat is natuurlijk een prachtige foto. Ladies and gentlemen, da Harold turn up the mic. Ja, Harold turn up the mic. dat, dat soort dingen kreeg je allemaal. Maar als je dat nagaat, als je, als, als je zo'n festival zou omzetten naar vandaag, dan zou het... Eh, dan zou het denk ik eh, na een half uur verboden zijn geweest. Als je nagaat dat... Uh, was, het was in de open lucht. De bühne was gewoon een, ja, op kisten. Zoiets. Eh, geen overdekking. Ja, er hingen wat, wat, wat zeildoeken overheen. Maar dat beschermde natuurlijk voor geen meter. Ehm, dus die, als je dus nagaat ook dat het, dat het tijdens dat festival een paar keer gigantisch geregend heeft. Dat het hele weiland in een modderpoel veranderde. Dat was echt niet te geloven. Als je dat om zou gaan van naar de huidige idioterie soms met, met veiligheidsmaatregelen. En, en dat er om de zoveel tijd een hulpverlener moet staan. Dat het, veld in, in hekken moet zijn verdeeld. En weet ik het allemaal niet. Nou, uh, er was toen geen sprake van. En eh, het, het, het merkwaardige of het wonderlijk is natuurlijk dat er ook helemaal niets gebeurd is. Er is helemaal niks misgegaan ook. Nou ja, behalve die drie doden dan en die vier miskramen. En die, die, die hamburgertenten die afgebrand is. Maar voor de rest eh, viel het eigenlijk allemaal best wel mee. Um, je moet de film maar eens bekijken. Het is echt ongelooflijk als je <laughs> ziet hoe dat eruit ziet. Three Days of Music, Love and Peace was Woodstock. En het, was, het is nog steeds de moeder van alle popfestivals. Er zijn er wel daarvoor al geweest, Monterey Pop, maar dat was veel kleiner. Uh, Woodstock was echt gewoon het, het, ja, de moeder van, van, van, van alle festivals. En we hebben daarna natuurlijk heel veel gehad. Pinkpop is er een, een, ja, toch, toch wel een spin-off van, zeg maar. Eh, we hadden in Nederland ook zelfs het Kralingen Festival, waar Pink Floyd nog opgetreden had. Was eigenlijk ook natuurlijk gewoon een imitatie van het Woodstock gebeuren. <laughs> Nou, we zitten hier nu naar een foto te kijken. Het is jammer dat u dat niet gezien uh, eh, op, op onze tekst-tv. Hoe bedoel je, modder? Ja, het <laughs> is niet te geloven. Echt een, een, een, stortbui is er geweest. Eh, we gaan door met Country Joe McDonald's. Een um, nummer dat een gigantische hit werd over de hele wereld. Eh, vooral vanwege het protest tegen de toen in volle gang zijnde Vietnamoorlog. En Country Joe, ehm, die was natuurlijk een voorvechter van het protest tegen die oorlog. Country ehm, Joe and the Fish, dat was een, eh, een band. Ehm, die heeft hij opgericht samen met, eh, hoe heet die man ook weer? Barry, oh Barry the Fish Melton. En vandaar dat het ook Country Joe en The Fish heette. Hij heette Country Joe en Barry The Fish Melton. Dit nummer doet hij echter zonder The Fish. Dit nummer eh, doet hij in zijn eentje met een gitaar. U hoort eerst The Fish Cheer. Eh, what's that spelled? En nou, daar komt dan uiteindelijk het woord fuck uit. <laughs> Oh, dat mag niet zeggen natuurlijk. Tuurlijk wel. We zitten niet in Amerika, we zitten in Nederland. Oh nee, oh, nou, nee we zitten in Amerika gezeten. Had je even nu... Piep, piep. <laughs> Goed, eerst krijgt u dus de Fish chair, en daarna de Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Country Joe McDonald. Give me an L. Give me a U. Give me a C. Give me a K. What's that spell? What's that spell? Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time and wonder why we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. I man, this is war a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why we all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be one when they blow them all the kingdom come. Sing it! One, two, three, four, five. said, open up early gates. Well, ain't no time to wonder why. Listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right, one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Whoopee! Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Nou, dan die man het even zeggen. please. Huh? die man even mijn taak overneemt. is ja, goed hè. Country Joe McDonald met de Feel Like I'm Fixing to Direct. Een uh, liedje dat eh, natuurlijk ook eh, bij de Amerikaanse militairen in Vietnam toen de tijd ook behoorlijk populair was. Want het was natuurlijk gewoon een zinloze en eh, ja, later ook verloren oorlog. En dat heeft de Amerikaantjes altijd nog heel veel pijn gedaan. Goed, Country Joe McDonald. Hij was niet bepaald aardig tegen zijn publiek. Hè? All you fuckers out there. And, eh, if you can't sing better than this, how do, you, <laughs> how do you ever expect to end the war? Nou ja, oké. Ik denk dat die... Eh, nou, toen kon dat allemaal nog. Country Joe McDonald. We gaan door naar een andere band die die eh, op mij altijd heel veel indruk heeft gemaakt. En dit was ehm, de tweede keer, en daarom klinkt het allemaal ook nog niet zo gepolijst als dat het later ging, eh, ging doen. Eh, dit was de tweede keer dat ze optraden voor een zo groot publiek. ze hadden net hun eerste LP gemaakt. En ik heb het natuurlijk over Crosby, Stills, Nash en Nes. Nou, Jong was er nog niet bij. Ze hadden net hun, hun eerste LP gemaakt. En uh, ja, toen moesten ze ineens optreden tijdens dat uh, Woodstock Festival. Terwijl ze dus eigenlijk totaal geen ervaring hebben. En... Uh, dat zegt Stevens, Steven Stills dan ook. This is the second time we play in front of such a huge audience of zo. We're scared shitless of zo. <laughs> Iets maakt hij ervan. Ik niet meer precies, maar ongeveer. We gaan uh, van hun draaien het bekendste nummer van die eerste LP. En het duurt, duurt lang. Ja, het duurt, er zit ook eh, nog een klein stukje voor. Ja, er zit... Eh, er zijn veel nummers die lang duren, dat zult u nog wel horen. Eh, er zit er zelfs eentje van 10 minuten bij, straks. Maar goed, dat doen we als, denk ik zo'n beetje als laatste. Dat lijkt me een mooie uitsmijter. Maar goed, nu eerst Crosby, Stills, Nash Young met Sweet Judy Blue Eyes. Hey man, I just gotta say... that you people <laughs> have got to be the strongest bunch of people I ever saw. <laughs> three days, man, three days. We just love you. We just love you. God knows. Tell them who we are. they don't know if you just sing, hello, test 49, 65, hike. to the point. bottom end on the guitar, please. Remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free. this and for always. I am yours, you are mine, you are what yes, and I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it see me Thursdays and Saturdays. Hey. What have you got to lose? live optreden voor een, voor een, eh, voor een publiek. Althans in deze combinatie. En horen, zegt hij dat nu? Even horen hoor. Thank you, we needed that. <laughs> This is our second gig. This is the second time we've ever played in front of people, man. We're scared shitless. <laughs> Heerlijk. Ja, ja dat, was die, eh, dat was die opmerking. We're scared Ze waren echt hyper, hyper nerveus. En dat is ook logisch. Als je, als je met z'n drieën bijna onversterkt eh, iets moet doen voor eh, zo'n 500.000 mensen. Dat lijkt me nogal wat. Goed, Crosby, Stills, Nash en eh, nee, niet jong. Die was er nog niet bij. Die doet later wel mee. Maar niet bij dit nummer. Sweet Judy Blue Eyes. Een nummer dat Stephen Stills schreef voor Judy Collins. Waar hij toen nogal van onder de indruk was. Zo heet dat. Goed, we gaan naar eh, de volgende kant van deze plaat. Dit was kant 2. Maar het zijn drie LP's, dus we hebben voorlopig nog wel even. Eh, voor de mensen die op raar lopen zitten te wachten, volgende keer weer. Um, want we zijn nu zo in Woodstock en zo. Dat is leuk. We gaan het trouwens de komende weken nog een paar keer doen. Hè? Gewoon een, eh, een beroemd festival, eh, popfestival nemen met live opnames van LP. Ehm, ik heb er zelf niet zo gek veel. Maar volgende week gaan we in ieder geval No Nukes doen. Dan weet u dat ook weer. No Nukes gaan we volgende week doen. Dat is ook een heel mooi festival. Met hele goede artiesten. Ehm, nu gaan we naar een band die eh, net opzien had gebaard. Met het uitbrengen van eigenlijk zo'n beetje officieel de eerste rockopera die eh, de popmuziek kende. Pete Townsend schreef het hele verhaal over Tommy. Het uh, doof, stomme, blinde jochie dat eigenlijk dat kreeg eh, doordat hij een moord zag. En zijn ouders zeiden, of de, mensen zeiden van je hebt niks gezien, je hebt niks gehoord en je hebt ook niks gevoeld. En vandaar dat je dus gewoon, daarom dat hij dat een soort blokkade in zijn hersens kreeg, zoals het verhaal. Waardoor hij dus zogenaamd doofstom was. Later werd dat allemaal weer opgelost. Hij werd een soort goeroe en eh, hij was een ja, een eh, pinball wizard, een, een flipper genie, zou ik maar zeggen. Tommy, dus. Daar ging het om. Ehm, uit die, rock, oh, die, die rockopera, een groot deel daarvan, hebben de Hoe dus gespeeld tijdens het Woodstock Festival. Ze hebben hem voor een groot deel live uitgevoerd. Ehm, maar ehm, er staat natuurlijk maar een, een, niet al te lang stuk op de LP. Want ze konden dat natuurlijk niet helemaal erop zetten. en wat ze dus gaan spelen, dat is We're Not Gonna Take It. Hier is de Hoe van Woodstock. We forsake you gonna rape you Let's forget you better even lekker doorlopen. We krijgen nu stage announcements en daarna Joe Cocker. Ladies and gentlemen. The Who. Alan Fay, go to the information booth. Your friend is very ill, Alan Fay. Please go to the information booth, man. It's Obama, please. All right, thank you. Please, people in that crane area, please move out. Please don't sit near it because when the crane swings, you're going to get conked on the head and it's really going to hurt. This is one thing that I was going to wait a while before we talked about, but maybe we'll talk about it now so you can think about it because you all, we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. Now, let's face the situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. We're going to need each other to help each other to work this out because we're taxing the systems that we have set up. We're going to be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight when you go back up into the woods to go to sleep or if you stay here is that the man next to you is your brother. And you damn well better treat each other that way because if they don't, then we blow the whole thing. But we've got it right there. Something to say we're going to leave you uh, with uh, the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title uh, just about uh, puts it all into focus.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 I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you back? running You say. someone's love Short and it happens all the time. You know does. Do you see you turn off the light? I don't see nothing, but it's my friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get on the. Friends van eh, Joe Cocker. Eh, u hoort op nog wat stage announcements. Ik kan u vast vertellen dat eh, het hele festival is opgenomen dat, uh, met, met, daar zijn 64 uh, eh, acht sporenbanden aan eh, besteed. <laughs> Kun je nagaan. Ze hebben gewoon alle banden door laten lopen. en dat op acht sporen. Tegenwoordig kan je dat al niet meer. Dat wil zeggen dat je dus eigenlijk acht opnames over elkaar heen kunt maken. Ehm, dat had je tegenwoordig, kun je dat niet meer voorstellen met waar je in een computer gewoon onbeperkt bezig kunt zijn.